Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. De tompoezen zijn op sommige plekken op. Door corona is het geen typische Koningsdag met propvolle kroegen, karaokefeesten op pleinen en parken vol kleedjes. Toch willen mensen hun dag toch een oranje tintje geven. Oranje bitter op tafel, tompoes op een schoteltje ernaast. Al grepen een hoop mensen in Maasluis mis. Hoe lang stond je al? Ik, ik stond hier om kwart over zes al. De tent gaat dicht. Ja, Alleen voor de bestellingen, ja, sorry. Ben je teleurgesteld? Nou, ik, ik ben vooral teleurgesteld omdat zoveel mensen voor Jan met de korte achternaam hier naartoe komen. De gemeente Arnhem heeft voor vandaag een noodverordening afgekondigd. Het lijkt erop dat voetbalsupporters van de harde kern van FC Twente en NEC naar Arnhem willen komen... om te rellen tegen de harde kern van Vitesse. Door de noodverordening mag de politie wegen controleren en auto's tegenhouden. Steeds meer mensen kopen een camper. De afgelopen 10 jaar is het aantal van die huisjes op wielen verdubbeld naar 150.000. Staat in de Telegraaf. De branchevereniging zegt in die krant dat mensen vooral een camper kopen vanwege het avontuur en de vrijheid. En corona speelt ook een rol. Op deze manier kun je veilig reizen in coronatijd. Nog even terug naar Koningsdag. Willem-Alexander viert zijn 54 ste verjaardag vandaag namelijk in Eindhoven. Dat doet hij samen met zijn gezin op de campus daar. Ik wil vooral ook zeggen dat ik heel dankbaar ben dat we hier kunnen zijn vandaag. Ondanks eh, de beperkingen van corona. En we hopen dat heel veel Nederlanders, Eindhovenaren, Brabanders... Eh, over televisie, over het platform mee kunnen kijken vandaag. Er staat van alles op de planning. Een rondleiding, spellen, quizzen en er is net ook gekookt. De prinsessen en de koning moesten aan de slag. En dan gaat deze nader erop bovenop. Ja, het is flinke knijp. Ja, goed zo. Ja. Nou ja, u kunt eh, zo bij mij aan de slag gaan. Eh. <laughs> Het bezoek van de koninklijke familie duurt nog een uur. Het weer zonnig en een graad of 16. Morgen vooral in de ochtendzon en het wordt nog een graadje warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan niet bijzonder veel files in de regio.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 Er is vanmiddag een betoging in het centrum en volgens de gemeente zijn er aanwijzingen dat voetbalhooligans van drie clubs met elkaar op de vuist willen. In Rotterdam is gisteravond een vrouw bevrijd die was gegijzeld door drie mannen. De mannen zijn aangehouden.